50-jarig bestaan niet voor niets is geweest, zei Baudet. Een voorstel van GroenLinks om nog wel een referendum te kunnen houden over de afschaffing van het referendum werd verworpen, met 71 stemmen voor en 74 tegen. Iran heeft zich aan de afspraken gehouden over de beperking van zijn nucleaire activiteiten. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Iran heeft de toegestane voorraden laag verrijkt uranium en zwaar water niet overschreden. En ook is het uranium niet verder verrijkt dan de afgesproken grens. De afspraken hierover zijn in 2015 met Iran gemaakt in ruil voor het opheffen van sancties. Zeker zeven vrouwen zouden de afgelopen jaren zijn lastiggevallen door de burgemeester van Huizen. Vorige week maakte burgemeester Hertog zijn aftreden bekend, volgens hemzelf vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De gemeente Huizen laat vandaag weten dat zes van de zeven vrouwen een klacht hebben ingediend. Ze werken bijna allemaal bij de gemeente. Een meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet uitgezet naar Liberia. RTL Nieuws meldt dat het meisje, Didi, volgens haar advocaat een verblijfsvergunning heeft gekregen. Didi werd in Engeland geboren en woont in Waddingsveen bij haar overgrootmoeder, die de Nederlandse nationaliteit heeft. Bij haar komst naar Nederland werd niet de juiste procedure gevolgd en daarom had Didi geen verblijfsvergunning. De IND bepaalde dat het meisje naar Liberia moest en dat haar overgrootmoeder ook daar voor haar kon zorgen. Die beslissing leidde tot veel protest en dus met succes. Het weer, het is droog en vanavond gaat het licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen is het zonnig en een graad of 3. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files in de Randstad op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knopen te we Meer 10 minuten vertraging. A6 en Maloort richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere buiten Oost. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rijbaan is staat dicht, de verkeer moet daar over de vluchtstrook. Op de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en Amsterdam Oud-Zuid een kwartier vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Woerden nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeer.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 Dat gaan we dus niet doen. er zijn op dit moment ergens weer mannen die op een gegeven moment zeggen van... nou, er komt Siberische kou aan. En dat terwijl de meteorologische winter eigenlijk op dit moment eindigt. Zegt hij hier in CFM in de avond, terwijl het eigenlijk een non-stop programma is... Ehm, straks gaan wij eh, natuurlijk eh, weer een eh, aflevering doen van Alternative FM. Kan je nu al verklappen dat dat de compilatie is van de vierde voorronde... die afgelopen vrijdag is geweest... En daar, ja, daar zullen we dus wat aandacht aan gaan besteden. Dus dat, dat sowieso. Want ja, ehm, om daarmee te gaan wachten totdat het april is... aan de vooravond van de finale... dat heeft eerlijk gezegd denk ik niet zoveel zin. Dus doen we het maar nu. Ehm, ik zei al, eh, de, weer, de virologen zeggen van het wordt koud. Het wordt bierenkoud. En als ik dan daaraan denk, dan denk ik aan een nummer uit 1987... die je tot aan het nieuws van 8 uur hoort. Dat is dit uh, nummer. Beetje klassieker. Van Henk Spaan en Harry van Meegen.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 De oppositie in de Tweede Kamer wilde dat er nog wel een referendum mogelijk moest zijn over de afschaffing van het referendum. Ook de SGP, eigenlijk een principieel tegenstander van het referendum, wilde dat. Maar een voorstel van GroenLinks met die strekking werd verworpen, met 71 stemmen voor en 74 tegen.